ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de loop van de dag worden nog eens vier lichamen van Israëlische gijzelaars teruggegeven door Hamas. Daarmee zou het aantal op 11 komen. Het had er eigenlijk één meer moeten zijn, maar een twaalfde lichaam bleek van een overleden Palestijn te zijn. Dat de eerste lichamen nu terug zijn... betekent dat de grensovergang bij Rafah open gaat, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Het is de enige plek die niet grenst aan Israël, dus aan Egypte. Israël heeft daar nog wel controle. Wordt gebruikt voor personen, personen die Gaza in en uit willen. Maar veel belangrijker natuurlijk wordt eh, gebruikt voor hulpgoederen. Dat is hard nodig in het gebied. Er wordt onder meer eten en medicijnen gebracht. Check je brievenbus als je nog geen stempas had binnengekregen. Uiterlijk vandaag moet die binnen zijn om eind deze maand te kunnen stemmen voor de Tweede Kamer. Als het niet zo is, moet je zelf een nieuwe aanvragen bij je gemeente. De politie in Gulpen in Limburg heeft een man aangehouden die er onderuit probeerde te komen met een creatieve smoes. Ze zagen hem rijden in een auto die werd gelinkt aan drugshandel. Bij het fouilleren zagen ze een flinke bobbel in zijn broek. De man zei dat hij flink geschapen is, maar dat bleek wel mee te vallen. Wel visten agenten tientallen envelopjes cocaïne, hash, geld en drie telefoons uit zijn onderbroek. En Peter uit Roosendaal mag niet meer op zijn trompet spelen... als hij door de stad loopt of op een bankje zit. Bewoners van het centrum klaagden over herrie. De politie werd erbij gehaald en Peter moest zijn trompet zelfs inleveren. Daar was hij het zelf niet mee eens, zei hij eerder bij de regionale omroep Zuidwest TV. Nou, ze hebben het over overlast. Eh, geluidsoverlast. Nou ja, oké, dat kan. Eh, tot 10 uur mag er geluidsoverlast zijn, geoorloofd. Ehm ja, dan erbij, eh, ja, luistert, een stratenmaker haal je ook zijn zaag niet weg als hij daar staat. Hij wordt geattendeerd om even mee te stoppen, maar je pakt zijn zaag niet aan. Dus ja, dat blijf ik gewoon een heel raar iets vinden. De burgemeester bepaalde dat Peter en zijn trompet niet meer welkom zijn in het centrum van Roosendaal. Peter ging in hoger beroep, maar heeft geen gelijk gekregen. Het weer nog een druilerige dag met veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een autobrand op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... levert 20 minuten vertraging op tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Er staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag rijdt om via Sassenheim en Wassenaar. Onder andere over de A44.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 If it happens again, I'm leaving. I'll pack up my things and gone happens again. there not looking back, and I won't say I told you so. I won't say I told you so. Spanish in the works, all the work's been done.